Mark Visser met het NOS-journaal. Het nieuws over het akkoord over de dus is ook in China goed ontvangen. China steunt de maatregelen, zegt het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken. President Hu Jintao spreekt vandaag met de Franse president Sarkozy. Vrijwel zeker wordt ook gesproken over een Chinese bijdrage aan het Europese noodfonds. De regeringsleiders van de eurolanden kwamen vannacht in Brussel overeen dat de noodfonds wordt vergroot tot een bedrag van 1000 miljard euro. Bekeken wordt nog of institutionele beleggers en landen van buiten de eurozone daaraan mee kunnen doen. China is dan een van de landen waaraan wordt gedacht. Afgesproken werd verder dat de banken 50% van de Griekse schulden kwijtschelden, en dat er een nieuwe lening voor Griekenland komt van meer dan 100 miljard. Staatssecretaris Atsma wil dat scholen attenter zijn op asbest. Ze moeten inventariseren of de kankerverwekkende stof in hun gebouwen voorkomt. Uit een enquête onder scholen blijkt dat 81% van de scholen die zo'n inventarisatie hebben gedaan inderdaad asbest heeft. Maar het overgrote deel heeft het asbest nog niet in kaart gebracht. Volgens de staatssecretaris is er geen reden voor paniek, maar moeten scholen wel weten waar asbest zit, zodat ze eventueel maatregelen kunnen nemen. Asma benadrukt dat jaarlijks zo'n 1400 mensen aan asbestbesmetting overlijden. Dat is bijna het dubbele van het aantal verkeersslachtoffers in Nederland. De Sagrafprijs van het Europees Parlement gaat dit jaar naar vijf Arabische activisten. Een van hen is de Tunesiër die overleed nadat hij zichzelf in brand had gestoken. Zijn actie wordt gezien als het startsein voor de Arabische lente. Andere winnaars zijn een cartoonist en een advocaat uit Syrië en twee dissidenten uit Egypte en Libië prijs is vernoemd naar de Sovjet-dissident Andrei Sakharov en is bedoeld door mensen die voor mensenrechten opkomen. Toen besluit het weer. Vandaag vooral in het westen veel sluierbewolking, maar in de oostelijke helft van het land is er nog zon. Het wordt 13 graden in het noorden en 16 in het zuiden. Bij staat een matige en op de wadden vrij krachtige wind uit het zuidoosten. Dit was het NOS. Dit is René Passet van de ANWB. Er wordt vandaag op snelheid gecontroleerd op de A12 Utrecht-Den Haag tussen knooppunt Oude Rijn en Gouda... En op de A37 Hogeveen-Duitse grens tussen knooppunt Hoogeveen Hogeveen en knooppunt Holsloot.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 Yeah. Moonlight Pacheco. van Zandvoort, op 106.9 FM. Zandvoort ook op internet. www.zfmzandvoort.nl figure ZFM. ritme, ritme. van ZFM. ZFM. leaning on mother tree I said to myself we all lost touch favorite fruit is chocolate covered cherries and seedless watermelon.